Dit is Martijn Nijhuis met het NOS-journaal. Het Universitair Medisch Centrum Groningen heeft urenlang last gehad van een grote computerstoring. Alle polyklinieken werden gesloten omdat medewerkers niet bij de digitale patiëntendossiers konden. Ook het interne telefoonverkeer werkte niet goed. De eerste hulp bleef wel open, maar ambulances brachten patiënten zoveel mogelijk naar andere ziekenhuizen. De computerstoring bij het UMCG is verholpen, maar de polies blijven de rest van de dag dicht. Een jeugdtrainer van de Nijmeegse voetbalclub SV Hatert moet bijna anderhalf jaar de cel in. Van de rechter kreeg hij ook 15 maanden voorwaardelijk en een proeftijd van 5 jaar. De straf voor ontucht en het bezit van kinderporno komt overeen met de eis van het Openbaar Ministerie. De trainer van 20 zocht via internet contact met jongens van 12 tot 14. Hij deed zich voor als meisje en vroeg de jongens om zich voor de webcam uit te kleden en seksuele handelingen te verrichten. De komende dagen blijven er 16.000 agenten in Londen om te voorkomen dat er nieuwe rellen uitbreken. Premier Cameron zei dat in het Lagerhuis. De politie mag van mensen die mogelijk bij de rellen betrokken zijn eisen dat ze gezichtsbedekking zoals een bivakmuts weghalen. Cameron ziet niets in het inschakelen van het leger. Bedrijven mensen die schade hebben geleden door de rellen kunnen een schadevergoeding krijgen van de regering. Ook als ze onverzekerd zijn hebben slachtoffers recht op compensatie. Verder zei Cameron dat hij een onderzoek instelt naar de aanleiding voor de rellen. Ook wordt onderzocht in hoeverre de rellen zijn aangewakkerd door sociale media. Het weer. Vooral in het noorden en langs de kust vanmiddag nog kans op buien. In het zuiden eerst nog zon, ook daar later regen. Temperatuur 18 graden op de Wadden en 23 in het zuiden.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 Think you'll be getting this? Nah, nah, nah. Not in the back of my car. Uh, uh, uh, if you keep talking that blah, blah, blah, blah. Boy, get my rocks off. Come put a little love in my glove box.